Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Dinan in de Belgische Ardennen is een camping ontruimd nadat tientallen mensen ziek waren geworden. Volgens Belgische media klaagden ze over misselijkheid, buikpijn en overgeven. Gesproken wordt over vergiftiging via het leidingwater, maar dat is niet bevestigd. Vier mensen liggen in het ziekenhuis. De nieuwe president van de Filipijnen, Duterte, wil de doodstraf weer invoeren. Die werd daar tien jaar geleden afgeschaft. Duterte staat bekend om zijn keiharde aanpak van de criminaliteit. Hij vindt ook dat criminelen en mensen die zich verzetten bij hun arrestatie kunnen worden doodgeschoten rebellenbeweging FARC in Colombia laat binnenkort enkele tientallen ontvoerde kinderen vrij. Ze worden met hun familie herenigd en kunnen naar school. Dat is afgesproken met de Colombiaanse regering. President Santos spreekt van een historisch akkoord bedoeld om kinderen uit de oorlog te halen. De Vlaamse minister voor Mobiliteit wil een kilometerheffing voor personenauto's. Buitenlandse automobilisten rijden nu gratis over de wegen en dat moet veranderen, zei de minister bij zender VTM. Belgen kunnen het geld weer terugkrijgen via belastingverlaging. Sinds april is er in België al een kilometerheffing voor vrachtverkeer. De Nationale Opera uit Nederland is in Londen uitgeroepen tot beste operagezelschap van de wereld. Het gezelschap van directeur en regisseur Pierre Audi kreeg van de jury de vakprijs Opera Company of the Year. De Opera Awards worden wel beschouwd als de Oscars van de operawereld. wereld het verdachte pakket dat gistermiddag in het stadion van Manchester United werd gevonden was een oefenbom. Een beveiligingsbedrijf was hem vergeten na een training met speurhonden. Toen de bom was ontdekt werd de wedstrijd afgelast. Spelers en tienduizenden supporters moesten het stadion uit. Het weer, vandaag enkele buien, vooral in het noordoosten, ook wat zon en het wordt 11 tot 14 graden.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 Got this person over here talking about me, this person. Hey, listen, let me tell you something. It's my prerogative. I can do what I want to do. I made this money, you didn't. Right, Ted? We out of here.